Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van de NS hebben vorig jaar opnieuw meer agressieve reizigers over zich heen gekregen. In de Telegraaf staat dat er ruim duizend meldingen zijn gedaan van bedreigingen, bespugingen en fysiek geweld. Deze conductrice maakt het elke week wel een keer mee, zei ze eerder. Ik heb één keer een situatie gehad dat ik een eh, uitstel van betaling wou gaan schrijven aan iemand die geen kaartje had op de trein. Ik had zijn eh, paspoort in mijn handen en op het moment eh, dat ik wou gaan schrijven trok die paspoort uit mijn handen en duwde mij heel hard tegen de treindeur aan. Kijk, uitgescholden worden, daar kan ik wel tegen en dat doet me niet zoveel, maar ze moeten wel met je handen van me afblijven. Dan ja, dat accepteer ik niet. De NS zegt dat de politie vorig jaar meer dan 13.000 keer moest komen helpen. De meeste problemen komen van zwartrijders. In 2022 hebben we met z'n allen voor 87 miljoen euro aan statiegeld laten liggen. Blikjes hadden toen nog geen statiegeld, dus die cijfers die zitten er niet bij. Deze stichting vindt dat er veel meer inleverpunten moeten komen. In supermarkten gaat het goed, maar... On the go, zoals we dat noemen. Dus waar je echt gewoon op het station of op een eh, luchthaven, eh, een festival. Daar moeten we echt aan de bak. Bij de huldiging van de winnaars van de Super Bowl in Kansas City... is een dode gevallen door een schietpartij. Ook zijn er 21 mensen gewond geraakt door kogels. Waarom en door wie er geschoten werd, dat weten we niet. Er zijn drie mensen opgepakt. De politie heeft één vuurwapen gevonden. En zo'n beetje iedereen heeft het vroeger wel eens gedaan. Na schoolreisje onder de stoelen van de bus verstoppen... zodat de ouders denken dat er een lege bus terugkomt. Onderzoekers hebben ontdekt dat niet alleen mensenkinderen hun ouders plagen... maar dat apen dat ook doen. Deze onderzoeker heeft een paar voorbeelden. A teasing act could for example be that a teaser is sneaking up behind the target surprise him or her by, for example, hitting or poking. Um, then, for example, they would pull on their hair or wave an object in front of their face. En ook opvallend, net als mensen rennen de aapjes eerst weg... en daarna kijken ze naar hun vader of moeder om te zien wat hun reactie is. Het weer nog, grijs en vanochtend regen of motregen. Maar qua temperaturen voelt het vandaag als lente. Vanmiddag droog met in het zuiden zelfs wat zon. Het wordt 13 tot dik 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt hier en daar iets langzamer, maar eerlijk is eerlijk, de meeste files mogen nog geen naam hebben. De A7 rijdt wat langzamer, den oever richting Zaanstad. De dagelijkse file voor Purmerend van 4 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En ook de N207 staat erbij, richting Hillegom. File voor de Leimuiderbrug. 4 kilometer met een kwartiertje extra reistijd.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 Agressie tegen medewerkers van de NS is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen. NS-personeel dit vorig jaar ruim duizend keer meldelijk van een strafbaar feit, meldt de Telegraaf. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland willen dat Israël afziet van een grondoffensief in Rafah. De Israëlische premier Netanyahu ziet die stad als laatste Hamas-bolwerk in Gaza... maar er leven ook zo'n anderhalf miljoen vluchtelingen. Het weer, vanochtend nog af en toe regen, vanmiddag droog en in het zuiden misschien wat zon. Met 13 tot 16 graden is het bijzonder zacht.